Bij het grote publiek werd hij bekend als presentator van TV Monument en Wordt Vervolgd. Een programma over tekenfilms en strips. Verder produceerde hij tv-programma's, schreef hij boeken en maakte hij muziek. Han Pekel was 75 jaar. Jongeren zijn de laatste jaren vaker betrokken bij fraude en cybercrime. Vorig jaar was in bijna de helft van de zaken over cybercrime iemand betrokken van 21 jaar of jonger. Dat was in 2018 nog zo'n 33 procent. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Het gaat om alle soorten cybercrime, van het platleggen van computersystemen tot fraude. Het plegen van fraude komt het meest voor, bijvoorbeeld door iemand na te doen op WhatsApp... of door valse marktplaatsadvertenties. In Amerika heeft president Biden een wet ondertekend die het homohuwelijk beschermt... en gelijkstelt aan het huwelijk tussen man en vrouw. Al sinds 2015 is het in alle staten legaal om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Maar mocht het conservatieve Hoge Rechtshof in de toekomst daar toch een streep doorheen zetten... dan zorgt de wet die Biden gisteren ondertekende ervoor dat gesloten homohuwelijken toch beschermd zijn. Er staan minder kantoren, winkels en woningen leeg, dat meldt het CBS. Vergeleken met vorig jaar is het aantal leegstaande panden met 10.000 verminderd. Dit jaar werden 219.000 panden niet gebruikt, tegenover 230.000 vorig jaar. Kantoren stonden het vaakst leeg, maar ook dat aantal neemt nu af. In de gemeente Appingedam staan relatief gezien de meeste huizen leeg, 8%. En in Doetinchem is de leegstand van kantoor het hoogst met 28%. Het weer. In een groot deel van het land vriest het een graad of 3. In het noorden kan het min 10 worden. In de ochtend is er kans op wat mist. Overdag is het droog en zonnig met temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog opvalt is de A10, de ring van Amsterdam. Daar heb je 10 minuten oponthoud bij Amsterdam over Amstel door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A5 heb je ook 10 minuten vertraging van Hoofddorp naar Amsterdam.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 Hij werd bekend door programma's als Word Vervolgd en TV-monument. Later produceerde hij veel tv-programma's. Han Pekel was 75 jaar. Steeds meer jongeren maken zich schuldig aan internetfraude. Dat aantal ging van bijna 300 in 2018 naar ruim 1300 vorig jaar. De politie waarschuwt dat het de komende jaren verder zal toenemen. En Argentinië is door naar de finale van het WK voetbal in Qatar. De ploeg van Lionel Messi versloeg Kroatië met 3-0. Zondag is de halve finale tegen Marokko of Frankrijk.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 this shit right here Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Get the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. I ah esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, Check it out. This is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Oh, yeah. This is it. get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende, pa' tu toco un y tienes que esperar diciembre. Diablo, qué maldita olla caliente a presión marca royal. Yo tengo más grano con la lata de cuando le dé la goya que vengan toca el alto los de goya. I want this and nothing less. All that BS put that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative step to the left, primitive step to the left. I'll be stepping right to the higher level, stepping with giant steps. And if I fall la la la la I get up and keep standing tall. I keep blocking all of them haters like I'm Curry Abdul-Jabbar. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this.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 Een liedje met een andere melodietje, en een ander berg een al die brand van het heelal. zachtjes horen. Die jou jubelen door het dal, brengen overal. Mietje, en het andere melodietje en een ander erg een biedje. al die pracht van het heelal.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 Ah, mensen miss. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.